Volgens de Stichting Aanpak Voertuigencriminaliteit waren er vorig jaar 11.761 autodiefstallen. En dat zijn er 365 meer dan in 2012. Vooral auto's jonger dan drie jaar zijn het doelwit. De merken Lexus, Volkswagen en BMW zijn het meest gewild bij dieven. Ook bestelbusjes worden vaak gestolen. De stichting zegt dat autodieven steeds beter weten hoe ze de elektronische beveiliging van auto's kunnen uitschakelen. Een mechanisch systeem dat bijvoorbeeld de versnellingsbak of stuurkolom blokkeert is voor criminelen een stuk moeilijker. In de Egyptische hoofdstad Cairo zijn zeker twee doden gevallen bij een explosie in het hoofdkwartier van de politie. Er zijn tientallen gewonden. De straat voor het zwaar bewaakte gebouw is bezaaid met gebroken glas en puin en ook zijn er veel auto's verwoest. Direct na de explosie was er geweervuur te horen. De moslimbroederschap wil na het vrijdagmiddaggebed in het hele land demonstreren tegen de militaire machthebbers. Van de Nederlanders tussen de 45 en 54 jaar die op zoek zijn naar werk... denkt ruim een derde dat ze door hun leeftijd niet meer aan het werk komen. Bij de werkzoekenden tussen de 55 en 64 jaar is dat percentage nog hoger. Van hen denkt zeker een derde dat ze gediscrimineerd worden vanwege hun leeftijd. Een stukje menselijk bot dat onlangs op de Maasvlakte is gevonden... blijkt meer dan 9000 jaar oud te zijn. Daarmee is het een van de oudste homo sapiens vondsten in Nederland. Het stukje bot is een schedelfragment van een volwassen mens uit de middensteentijd, blijkt uit onderzoek van de Universiteit van Groningen. Met de vondst is aangetoond dat er al zeer vroeg mensen leefden in het westelijk gedeelte van Nederland. Daar, waar nu zeebodem is, trokken in de steentijd waarschijnlijk kleine groepjes rond en deze mensen leefden in jachtkampen op de duinen die bescherming boden tegen het water. Het weer, nevelig en wat lichte neerslag, later zo goed als droog, soms wat zon. Middagtemperatuur tussen de 0 en 7 graden. Dit, was... Dit is Erwin de Hart van de ANWB. File op de A1 Amsterdam richting Amersfoort tussen afrit Soest en afrit Bunschoten staat door een ongeluk 4 kilometer file.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 Thank you, operator.